Rijksambtenaren deden ook mee, ze eisten een loonsverhoging. Minister Donner kreeg een petitie met 35.000 handtekeningen tegen de bezuinigingen. De commissie Deetman heeft een lijst van duizend mogelijke daders van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. De lijst werd samengesteld op basis van de 2000 meldingen die bij de commissie zijn binnengekomen. In het programma Kruispunt TV roept Deetman de daders op zich te melden. De geestelijke krijgen volgens hem zo de kans om in het reinen te komen met hun verleden. Verreweg de meeste zaken zijn strafrechtelijk verjaard. Het afschaffen van de strippenkaart in grote delen van Zuid-Holland loopt meer vertraging op. Volgens minister Schultz is een onderzoek naar de fraudegevoeligheid van de OV-chipkaart waarschijnlijk in maart klaar. De Kamer had om het onderzoek gevraagd nadat eind vorige maand bleek dat de OV-chipkaart makkelijk te kraken is. Aanvankelijk zou de strippenkaart in Zuid-Holland op 3 februari worden afgeschaft. In vier Libische steden zijn tegenstanders van de Libische leider Gaddafi de straat op gegaan. In de hoofdstad Tripoli wordt ook gedemonstreerd door aanhangers van Gaddafi. Hoeveel mensen meedoen aan de betogingen is niet duidelijk. Er zouden hier en daar ongeregeldheden zijn uitgebroken. Gisteren werd in Libië ook al gedemonstreerd. Daarbij zouden doden zijn gevallen, maar hoeveel is niet bekend. FC Twente heeft de uitwedstrijd voor de Europa League tegen Rubin Kazan met 2-0 gewonnen. De Enschedeers hadden de wedstrijd eigenlijk niet willen spelen vanwege de kou. Het was in Moskou bijna min 15 graden. Het duel was al verplaatst omdat het in Kazan in Oost-Rusland nog veel kouder is. Dan het weer in Nederland. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Morgen is er in het noorden meer bewolking.